Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hezbollah heeft vanochtend vroeg een raket afgevuurd op Tel Aviv. Het was voor het eerst dat die grote stad in Israël onder vuur werd genomen. De raket werd neergehaald door de luchtafweer. Veel mensen werden wakker van sirenes en moesten in alle vroegte naar de schuilkelders. Israël en Hezbollah vuren al dagen veel raketten op elkaar af. De buitenlandminister van Libanon, waar Hezbollah zit, vindt dat het geweld moet stoppen. We can't continue like this in the situation that we are in today. We're still hoping the United States is the only country that can really make a difference in the Middle East and with regard to Lebanon. Volgens hem zijn een half miljoen Libanezen gevlucht voor de beschietingen. Hij hoopt dat Israël wordt teruggefloten door Amerika. Bij een huis in Schijndel is vannacht iets brandbaars naar binnen gegooid. Er was een harde knal te horen en kort daarna brak er brand uit. Volgens buurtbewoners is het al weken onrustig in de straat. Het begon toen de bewoner van het huis de achterbuurman aansprak op geluidsoverlast. Daarna ontstond er ruzie, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Sindsdien wordt de bewoner beschuldigd van verkrachting, van seksueel misbruik. Volgens de mensen die ik spreek is er helemaal niks van waar en is het te smaad en lastig een aantal buurtwoners durft ook niet te praten omdat ze bang zijn dat zij dadelijk het doelwit worden. De schade aan de woning valt mee, er is niemand gewond geraakt. De kans op overstromingen en extreme regen in Midden-Europa is door klimaatverandering twee keer zo groot. Dat zeggen internationale wetenschappers. Twee weken geleden stonden grote delen van Midden-Europa onder water. De onderzoekers waarschuwen dat overstromingen verwoestender worden als de aarde nog verder opwarmt. Donkere wolken, regen ja, en als de wagens het strand op en afrijden om alle strandhuisjes weg te halen... dan weet je het zeker, de zomer is echt voorbij. Ook in Wijk aan Zee. Met dit weer helemaal. Met een beetje geluk hebben we nog een mooi weekje, maar ja, het houdt wel een beetje... Niet meer in het huisje? Niet meer in het huisje, nee, dat gaat niet. En eh, hoe was de zomer? Heel fijn. Nu, de laatste, de laatste spulletjes? Ja, wat voor voorjaar weer uitpakken. Wanneer moet we weg zijn? Eh, maandag. Laatste loodjes. Ja, ja, ja, nog even. Heel veel sterkte. Ja, nou, dankjewel. De eigenaren proberen de huisjes voor de ergste regen weg te hebben... zodat ze droog de loods in kunnen en goed kunnen overwinteren. Dan moeten ze wel snel zijn, want het is vandaag een grijze dag met veel regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Knopend De Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Zuid.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 Altijd even nadenken, hoe laat is het ook weer? Nadenken valt niet mee op mijn leeftijd hoor. Dat is echt, eh, het wordt moeilijker, ja ja. Think it over, Duif, think it over. Ja, tot 12 uur dus eh, ben ik bij u met om half 12 de cabaret. Ik ga nog niet verklappen wat. Dat eh, weet ik zelf ook nog niet. Moet het nog even uitzoeken. En natuurlijk lekkere muziek van alles wat. Beetje sentimenteel en eh, vlottere dingen, ja. Maar wel allemaal oud hoor. Want ik, ik, ik ben niet van het nieuwe, van het rappen en van het gebonk. Dat hoef ik niet. Ik hoop u ook niet. Ik hoop dat u bij me blijft tot 12 uur. En het weer tijd voor Hans Wassenaar, want die komt ook weer voorbij met heerlijke muziek. En uh, Nieltjes uit Zandvoort natuurlijk. Tijd voor country. Abilene. Abilene, prettiest town I've ever seen. Women there don't treat you mean in Abilene, my Abilene. I sit alone most every night watch those trains pull out of sight. Don't I wish they were carrying me back to Abilene, my Abilene. Abilene, Abilene, prettiest town I've ever seen. wish to the Lord that I could Verdorie, ben je nou nog niet je bed uit? Kom eens even uit je lazy bed, man. Hey. je lui, ze. Kom op. Kom eruit. Get out your lazy bed met Bianco. get up, get up, get out your lazy step to it, baby. She goes out every night to the morning's light, and she sleeps all day. So come on, I get up, I won't see it again. I'll drag you out. on the floor dan dacht u, ja, dat zijn de Everly Brothers. Helemaal niet, helemaal niet. Het zijn helemaal niet de Everly Brothers. Dit waren luisteraars Glenn Gamble en Bobby Gentry. Ja, ik kan het niet anders maken voor u. Eh, maar ik hoop dat u het net zo mooi vond als de Everly Brothers. Die stonden te janken aan de zijlijn, want die hadden nou natuurlijk niks te doen. Die, eh, die eh, dachten van nou, we kunnen ook even optreden bij Duifzaag de week door.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 Richard Constantly. Ja, luisteraars. Moos, die dacht bij zijn eigen... ik ga eens even de stad in. Die vrouwen die hier altijd maar aan het shoppen. En Moos dacht, nou, ik eens even lekker shoppen. En ik ga mijzelf verwennen. Ik koop voor mezelf een paar mooie lazen, dacht hij. Nou, dat kan natuurlijk. Dus hij uh, de hele stad afgeschuimd en hij komt bij een schoenenzaak. Hij ziet prachtige lazen. De verkoper zegt, wil u ze aanhouden? Meneer, nou, natuurlijk wil ik ze aanhouden. Doe die oude schoenen maar in de doos. Die neem ik dan met naar huis. Daar kan ik ook nog wel een tijdje op lopen. Maar die nieuwe laarzen trek ik aan. En die ga ik aan mijn vrouwtje Saar laten zien. Dus Moos naar huis. En eh, ja, die komt thuis. En uh, die eh, Saar doet open. En Moos zegt, zie je wat, Saar? Nou, Saar die kijkt. Die zegt, nou, nee, niks bijzonders, Moos. Wat moet ik zien? Nou, Moos natuurlijk de beste. En die gaat naar boven... En die, eh, ja, die kleedt zich helemaal spierennakend uit. En eh, hij houdt alleen zijn laars aan. Hij denkt, nou, hij, zegt, eh, hij denkt, ik, ik ga nou eens naar beneden naar Saar kijken of ze nou wat ziet. Dus hij gaat voor Saar staan en Saar die kijkt en... zie je nou wat aan mijn Saar? Nee, zegt Moos, ik zie helemaal... Of nee, zegt Saar, ik zie helemaal niks. Maar wat zou ik moeten zien? Hij zegt, nou, mijn plassertje, dat wijkt naar mijn, naar mijn laarzen. calling you. Will you answer to? if when you hear een Call. als u slim bent, luisteraars, als u slim bent... dan weet u dat dit Slim Whitman is. En Slim Whitman, die heeft, ja... Die heeft, een mooie, mooie kopstem, hè. Die kan <laughs> ja, heel mooi zingen. Prachtig zingen. Ik heb er echt van genoten. Heb je er ook van genoten? Dat nou, mooi. Ik heb er ook van genoten. Oh, wow, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, dummy do ah, ha, ha. Only the lonely. Roy Orbison. so far apart. dat is het nadeel van die eh, plaatjes uit de jaren 60, luisteraars. Die zijn voorbij voordat je er erg in hebt. En Duif, dan moet je wel eh, meteen het volgende liedje klaar hebben staan. En dat had ik natuurlijk niet klaarstaan. Verdorie. Nou, ja, de, mea culpa, mea culpa, luisteraars. Mea culpa. Nou, uh, we zullen we eens doen. Niels Lofgren dan maar shine silently. Je moet gewoon zwijgen, en, maar wel tegelijkertijd dat je, schijnt, zal ik maar zeggen. Iets uitstralen. Dat bedoelt hij er eigenlijk mee. Wist je dat, Hans? Ja, Hans zit me helpen te bidden. Hans was er nou, luisteraar. Je komt straks om 12 uur. Blijf aan de radio, want eh, dat wordt dat wordt er hoor. Wat kijk uit, want die hebt van alles te vertellen. Same old crazy people hanging around. Still you're shine silently. staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, shine. Same old story, no time of my own. Still shine silently. Nothing left to say, nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but you, babe. met eh, Shine Silently. Ik moet even de telefonist, eh, moet ik eventjes raadplegen, luisteraars. Met een auto garage, goedemorgen. Wat er? Oh ja, uh, happy moment, dan leg ik u even op uw rug. Oh, dat hoeft niet. Oh, uh, wie had u gesproken willen hebben tot dit het hebben tot u toch ook wou? <laughs> Meneer Eddy. Eh, ja, dat is goed. roep ik wel even aan. Een moment. Meneer Eddy. Toestel 9 Hallo. Ik, eh, ik, eh, ik eh, ben de nieuwe telefoniste, ben ik hier. ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En ehm, toen hebben ze mij in de telefoon uitgelegd. Kijk, ik kwam wel aan een telefoon natuurlijk. Maar dat is een centrale hoor, dat is hartstikke moeilijk. Zal ik, ik even uitleggen? Heb je even een moment? Kijk, hoor zit hier waar hero zit er een knopje. En eh, die is rood. En als je nou gaat branden, dan kan je drukken. Ja. En iets verderop zit een piepklein groen knopje. Kan je het zien daarom? Piepklein. En als die gaat branden, kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken hartstikke gemakkelijk hoor. Ja. Oh, eh, hallo meneer, ik geloof dat meneer Eddie onder het knopje zit. Ehm, wat is uw naam? Eh? Eh, de lat. Meneer de lat. Ja, ik vat hem. hallo meneer Eddy. Ja, ik heb namelijk helemaal meneer de lat voor u aan de telefoon. Tot ik hem ook heb. Wat Wat? Oh nee. Nee, nou, daar zit ik niet mee. Nee hoor, nee, dat zeg ik wel hoor, dat is goed. Ja hoor, daar. Hallo meneer de Lat. Uh, nou, hij is er niet. Nee, nou, hij zegt het net zelf. Ja. Nou, hij zegt net zelf tegen mij, zeg maar tegen die kwal er niet wel. U weet voldoende. Oh ben ik hartstikke blij om, meneer. Hoor. Dag, meneer. Zo, ook weer een tevreden cliënt. net Interauto Garage, goedemorgen. Huh? U, eh, u had al vier keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zet ik er even te praten. onderdelen. Ja, wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, een moment. Ik roep u even om. Meneer Eddy, toestel 9. Ja, en het was ook zo rot. Ik wist helemaal niet wat of ik aan moest trekken toen ik hier begon, hè. Al mijn kleren zitten nog in een koffer. Ja, ik ben drie maanden geleden met vakantie geweest. Ja. ja. Weet je waarof dat ik was? Waar ik was? Nee, dat ik echt was? Weet je het niet, zal ik het zeggen? Want je kan het wel hoor, dat je kunt. Ja, als iedereen gaat heen, weet je waar? Benidorm. Leuk, jongen! Benidorm! Nou, echt waar. 800.000 toeristen waren daar toen ik er was. Nou, ik vind pas hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Nou ja, goed. Het is alleen even rot als je een plek wil hebben op het strand, hoor. Dat wel. Dan moet je heel vroeg op. Ja. Nou, ik kan wel zeggen, ik heb zelf ook veertien dagen lang met de strandstoel over het strand lopen zeulen. Nou, ik kan wel zeggen, ik heb nooit kunnen leggen. Nooit. Alleen mijn schouders waren maar verbrand. Ja, en eh, ik was met mijn vriendin Nel, hè. Kan je Nel? Dat je de kunt, Nel? Nou, is mijn vriendin. Nou, zal ik even... Heb je nog heel even, meneer? nou, wat had die suffet nou gedaan, hé? Vlak voordat wij gingen. Had ze gedaan... Die had ze gelaten blondieren. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaarden achter je kont aan, jongen. En dan riepen ze maar van, moei bewena, moei bewena, oh, riepen ze. Nou, zei Nel, ze vinden zeker of dat ik mooie benen heb of zo. Nou, Nel, heb gewoon klapkuiten. Niks aan. Ja. En ook waar hij op een gegeven dag, hè, toen waren Nel en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets? Nee, toch dus je zo mee op het water kan fietsen. Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Maar een hartstikke joviaal ding, hoor. Heel leuk. wat dacht je wat? Weer al die Spanjaarden achter je kont aan, jongen. Nou, ik kreeg er wat van. Nou, ik riep van... Uh, Sodemiet erop! En net loopt die ze wat grove. Die zegt van, donderstraat op, klerenrozen. Maar weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Dat is heel moeilijk voor Spanje, hoor. Ja. En opeens, waren wou ik ook nog even... Nog heel even, meneer, hoor. Eens waarheen klapperde er zo een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. Toen zei ik, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. nou, de waterfiets in goed scheef, hoor. Kan ik wel vertellen. Nee, dan moet ik erbij vertellen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor. Daar niet van, hoor. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen haast bijna niks. Nee, maar ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen die zwom. Nee, want uh, ze er nog zo op, hè. En toen dacht ik nog van, nou, dat kan nooit meer veel worden. Nee. Maar ja, ik heb niks gezegd, hoor. Nel was er blij mee. Oh, eh, hallo meneer, eh, nou we hebben hem nog niet. Wat zegt u? U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn, nee. Belt vanuit je cel. Hij zegt het zelf. Ja. Nou ja, die hebt toch geen haas? Nee. Nou, eh, meneer toestel 9. Zo, ik heb er even kracht achter gezet. Ja. Oh, mensen kunnen eens meer praten. Met garage, goedemorgen. U wil een afspraak maken voor een beurt. You know, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gedaan. schatten. 10.000 kilometer beurt. Nou, dan zou je wel afgepeigerd wezen. Oh, het is voor de auto. Oh ja, dat wist ik niet. Nee, ik dacht, ik, al, ik maak een grapje. Wat zeg u? Hè? Eh, oh ja, ik verbind u door. Ja, het ging tijd. Nou ja, dan heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat morgen vrij neem. Oh. Met Interauto Garage, goedemorgen. Eh... Uh, Jees? Yes. En hang on. Hello. Hello. Yes, uh, eh, you girl from Australia. Uh, eh, yeah. Eh, but um, how do you want you to speak? To speak who? Who? Who? who? Uh, eh, Mr. Eddie, uh, eh, yes, I will kill him. Uh, have you a zeekond? Goed, hè? Goed aan mijn Engels, hè? Vind ik toch sympathiek dat je erom moet lachen, zo goed. Ja. Nou, en gewoon helemaal natuur heb ik nooit geleerd of zo, hoor, dit. Echt dat ik me kan redden. Leuk, hè? Wat denk je of dat deze vandaan belt, deze? Deze. Wat denk je? Helemaal vandaan heb ik nog nooit gehad. Australië. Goed, hè? Nou, ik bedoel me zo, dat kost wat. Mr. De Eddie. Uh, English people's for you on the phone. Hurry up, please. Kost nuts. Oh, daar heb je hem al. Hallo, uh, eh, Eddie. Eddy. Oh, wat ben ik blij tot ik u aan de telefoon heb. Ja, ik heb namelijk helemaal peoples uit Australië voor u. Ja. Waar? Oh, dat is goed. Oh, uh, meneer Eddy, hang nog even niet op. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend. Uh, Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Huh? Oh, vanmorgen ook. Nou, nee hoor, nee. Dat, hè? Volgende week ook meteen maar. Oh, dat is goed. Huh? Het hele jaar. Ja, nou, ja. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen. my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare the sight of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true Can't take my eyes off of you just too good to gaat Barry Manilow over zijn stuk, hè? Wat een mooie man is dat toch, hè? Hij zingt ook zo mooi over Mandy en zo. Ik vind hem zo mooi zingen, die man, Barry Manilow. Dit is ook een leuke luisteraars. Amy McDonald. Dit is de live. Dit is het leven van eh, Hans Wassenaar en Charles Duif bij Radio Zandvoort. Dan weet u het ook meteen. Whistles down the cold dark street tonight. and the people they were dancing and to the music vibe and the boys just the girls with the girls in their hair while the shot men just sit way over there and the songs they get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is a life and you wake up in the morning and your head is twisted sides where you gonna go where you gonna go or where you gonna sleep tonight and you're singing the songs thinking Life. when you wake up in the morning and your hip is twisted stars, Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in and nobody's home till his motley crew and Donald Duck. Nee hoor, geen Duck. Niemand minder dan Amy McDonald. En u luistert nog altijd naar de radio, dat kan niet missen. En de chorus bevestigen dat. Listen to the radio. Hans Wassenaar, die staat achter mij zich voor te bereiden.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 Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. Nou, dag laat ik u eens verwennen met al dat regenachtige weer. De zomer in de city. Love is all around, dankzij eh, Wet, Wet, Wet. I feel it in my finger. I feel it in my toe. Love is all around and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let Ja, luisteraars, eh, nou, u had, ze herkend waarschijnlijk, hè? Of had u ze niet herkend? Ja, toch, eh, u had ze wel herkend. Wet, wet, wet met... Eh, ja, eh... nou ja, eh... wat was het ook weer? ja, dan ben ik helemaal de kluts kwijt. Help me even de kluts vinden, luisteraars. Ik gooi er nog eens een plaatje in, want we hebben nog een, een paar minuten. Ik neem vast afscheid van nu, want eh, de klok is onverbiddelijk. 38, 37 seconden nog. Dus eh, ik neem afscheid van u. Straks Hans Wassenaar met uh, Niels uit Zandvoort. Mooie muziek, lekkere muziek. En, nou, ga ervan genieten.